met jonge daders en jonge slachtoffers. Het mag niet meer op straat of in de openbare ruimte gebruikt worden. Dus je kunt ook niet een mes uit de keukenlaar meer op straat meenemen. En we gaan echt een verbod eh, op verkoop aan minderjarigen invoeren. Dus winkels, ook online, zullen daar echt eh, op moeten gaan rekenen. We gaan dat gewoon niet meer tolereren. Naast het verbod op de verkoop van messen komen er ook meer kluisjescontroles op scholen en gaat er vaker preventief gefouilleerd worden. Twee militairen in Raamsdonksveer in Brabant zijn gisteravond gewond geraakt bij het vullen van een rubberen boot met lucht. Dit gebeurde toen het opblaassysteem van de boot ontplofte. Een van de commando's ligt nog in het ziekenhuis met een gebroken enkel. In Engeland heeft de wielerbond een coach de laan uitgestuurd die ongepaste relaties met sporters had. De coach was al een paar keer op de vingers getikt vanwege zijn gedrag. Hij heeft inmiddels wel sorry gezegd. En door corona worden veel mensen uit de entertainmentbranche gedwongen om tijdelijk iets anders te gaan doen. Dat geldt ook voor theatermaker Sebastiaan. Hij maakt nu whisky met zijn gloednieuwe distilleerketel. Ja, bijzonder. Dat is wel echt iets om aan te wennen. Eh, ik zat eh, van de week in het kantoor en dan kijk je door het raam en dan zie je ineens die ketel staan. En dan realiseer je, ja, die is nu van mij. De switch van theatermaker naar whiskystoker ligt misschien niet helemaal voor de hand. Toch gaat het Sebastiaan goed af, want het is helemaal niet zo moeilijk, zegt hij. Het enige wat je gebruikt is graan, water en gist. Dus het is heel uniek dat je daar zoveel verschillende smaken uit kunt halen. Dus je kunt een whisky hebben die heel licht is en heel zoet. En je kunt whiskies hebben die ontzettend sterk en, en rokerig zijn. Dan nog het weer. Vanavond een paar opklaringen, maar verder is het bewolkt. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Later vannacht trekt er regen over ons land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Baarn en Hilversum-Noord 3 kilometer met een half uur vertraging.